Uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Om persoonlijke redenen, maar bronnen zeggen dat Stark opstapt vanwege het opkopen van staatsobligaties door de ECB. Stark is erop tegen dat de obligaties worden opgekocht om de schuldencrisis in enkele eurolanden op te lossen. Het is niet de bedoeling Griekenland nu meteen uit de euro te zetten. Dat zei premier Rutte in een toelichting op zijn plan om landen als uiterste consequentie te verplichten de eurozone te verlaten. Je moet de bestaande branden blussen, maar we moeten geen nieuwe laten ontstaan, zei hij. PVV-leider Wilders zei vandaag dat Rutte de daad bij het woord moet voegen en dat Griekenland nu snel uit de euro moet. Maar volgens de premier is Wilders de enige die het plan van het kabinet zo heeft begrepen. Dit voorstel geldt voor de langere termijn en daarvoor moet het verdrag worden aangepast, zei Rutte. Het wordt makkelijker voor 80-plussers om in een verzorgingshuis te komen. Ze mogen zich voortaan direct melden bij zo'n instelling en die bepaalt dan of ze in aanmerking komen. Nu is het nog zo dat ouderen een indicatie moeten hebben van een indicatieinstelling wat vaak een tijdrovende zaak is. De maatregel levert ook een vermindering van de administratieve lasten op. Ook slechtziende, blinden en doven op leeftijd mogen voortaan direct naar een verzorgingshuis. In de Brabantse gemeente Oosterhout heeft een wandelaar ruim 50 plastic vaten met vermoedelijk ecstasy-afval gevonden. De vaatjes, met een inhoud van 20 liter per stuk, lagen op een bospad in het buitengebied. Waarschijnlijk zijn ze gedumpt door een laboratorium waar ecstasy wordt geproduceerd. De vaten waren afgesloten, dus er is geen schade aan het milieu. Een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt in opdracht van de gemeente Oosterhout of er echt 1000 liter ecstasy-afval in zat. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kans op nevel of mist. Morgen een warme zomerse dag. Met in de loop van de middag kans op stevige onweersbuien. Dit was het en... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht. Files van 4 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en Eembrugge 4 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat bij Maarsen 3 kilometer file. Er staat een auto stil, de rechte is dicht. Op de A4 Den Haag Amsterdam verknopen de Nieuwe Meer 5. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoeterwoude 5. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. Op de A10 Zuid richting Amersfoort voor knooppunt Amstel 9 kilometer. Bij knooppunt Amstel is de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht dicht. Dat komt door een politieonderzoek. Verkeer richting Utrecht kan beter vanaf knopen te we meer omrijden via de A4 en de A9. Op de A12 bij Utrecht richting Arnhem staat voor Driebergen 5 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum 4.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 The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could I've no story to be told, but I've heard one on you and it's gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Making a home down there as mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Wish you never had oh, me. Rolling in the deep. Rolling in the you deep. had my heart and soul. You're gonna wish you never But you played it with the beating. Throw your soul every open door. Count your to find what you look for. Turn my sorrow into tragic gold. Pay me back in kind and reap just what you sow. You're gonna wish you yeah. never had met me. Tears of gold. played and you played it to the beat. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace, when you love. But if you never try, you'll never Ja, goedenavond dames en heren, het is 5 uur geweest, dat betekent het weekend in. Vandaag weer een eh, bomvolle uitzending, Karim. Ja, klopt. Wat hebben we vandaag allemaal? Wie hebben we in, eh, als interviews? Eh, allereerst jou direct, want jij bent na drie weken eindelijk weer terug. Gelukkig, maar laten we daarop houden. Ehm, Mark Vrijswijk en Piet Paulus maar hebben we ook. En in de studio zijn te gast, verrassend of niet, Gijs Peters en Martin Solveig. Oh nee, Martin van Keulen. En bedankt. Alsjeblieft, maar ik ben toch wel blij dat je zo wordt genoemd, lijkt mij. Ik zou wel Martin uh, Solveig willen worden. Ah, dat nou weer net niet, maar... Ik, zou, ik vind het een goede gast, weet je. Oké, dat was het. Je hebt er niks op te zeggen? Ik heb er niks op te zeggen. Natuurlijk niet. Nou, dan, houdt eh, daar houd ik bij. Niels, welkom terug. Ja, dankjewel. Het nieuwe seizoen, hè? Ja. Ja, eindelijk. Gelukkig. Je hebt echt heel veel wat gemist. Veel te veel. Ja? Ja. Het waren drie mooie weken. Ja, zonder Niels. Zonder mij. Nou, nou, als mannen te horen, ga ik weer weg. <laughs> Ehm, Doei. In deze uitzending krijgen we natuurlijk de gebruikelijke eh, raar maar waar nieuwtjes en eh, het nieuws uit Zandvoort. Dus blijf eh, luisteren. Want het wordt namelijk een hele, hele, hele, hele saaie, nee, leuke uitzending. Ja. En onder het mom van Martin Zolvek, ik heb toch echt een... Ik ben verslaafd aan een nummer van hem. Dus Martin, misschien kun je hem zelf aankondigen. Ja, en in de microfoon, dat zou wel heel handig zijn. Martin Solveig feed Kalen.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 and look, together, together, out now. Swallow. zelf al maanden over mij Maar ben eruit genoeg, vandaag ben jij Hoe is het nou met jou? Hoe is het nou met jou? Het was een hel maar echt, ik ben eruit Kijk naar mij, ik huil niet meer, ik fluit Hoe is het nou met jou? Maar lach me uit dan wat verdronken hebt verkwanseld en vergooid Wat weet het waar je mij gebroken hebt Ben ik sterk weet dat ik nu sterker ben dan ooit. Hoe is het nou met jou? Zo jarenlang met mij en ineens is het klaar. Ineens was je met hem voor mij al raar, maar hoe was dat nou voor jou? dat het dan niet lukt. En wat jammer, jammer was, er zeg maar geen gemie. Jij weet het schat, jij deed het, ik het niet. Dus hoe is het nou met jou? Maar lach me uit om wat verdronken hebt, gepanseld en vergooid. Maar nou, het waar je mij gebroken hebt, ben ik sterker nu dan ooit. Lach me uit om wat verdronken hebt, en vergooid.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 John Mayer met Half of My Heart. En daarvoor hoorde Nick en Thomas. Ook een leuk duo met Sterker dan Nooit. En eh, toen je weg was heb ik ook nog Anouk gehoord. Met uh, kijk. Save Me. En eh, ja, toch alweer wat nieuwe nummertjes voor Niels. Denk ik, zomaar. Ja, ik ben natuurlijk een tijdje weg geweest. Gelukkig. En er zijn wel een paar nieuwe nummers uitgekomen. We hebben, ik heb eigenlijk speciaal met je, dat, dat, daar heb ik rekening mee gehad. Ik heb best wel veel nieuwe nummers. Maar ja, leuk. Um, zullen we wat raar nieuws doen? Zal ik eentje doen? Doe jij het eerst maar. Nee, ik doe de tweede. Mag dat? Die vond ik wel grappig. Ja. Oké, okay, Windhoos stilt voetballertje op. Nou, hoe mooi is dat? Een 13-jarige Robin Bakker uit Schagen is zaterdag lichtgewond geraakt tijdens de beker eh, voetbalwedstrijd tussen, ja, moeilijke naam, afkorting en FC Schagen. En eh, plotseling eh, trok er een windhoos op het veld aan de IJsselmeerse straat en dat tilde de jongen zeker een meter de lucht in. Hij kwam vervolgens ongelukkig terecht en kneusde hierbij zijn pols. Ben je nou lullig voor deze jongens? Nou. Het is al de tweede keer dat het hem gebeurt. Ja? Ja. Hoe weet je dat? Nee, dit, heel toevallig dit. Echt serieus. Die, die, deze heb je al voorgelezen. Ik lees dit nu net. Ik heb dit volgens mij vorige week al gedaan. Heb je dit vorige... Nee, want het is afgelopen week gebeurd. Volgens mij, ik, eh, nou, ik weet niet. Het, zit, ik, ik, heb dit ergens gelezen. Maar het, het mooie was dat het mooi weer was en het zonnetje was. En dat er in één keer uit het niks een windhoos kwam. Een windhoos kwam. Eigenlijk moeten we hier eh, onze schagendeskundige voor bellen. Ja. Ah, die komt toch over een paar weken langs. het eventjes... Uh, Met hem erover hebben. Gaan het eventjes diepgaand erover hebben. Want eh, misschien kent hij die vereniging dan wel. Dat lijkt me overigens Ja, dat wel. lijkt me wel toch. Ja, en anders eh, is het gewoon een nepschagenaar. Dat kunnen we ook wel op de zeggen. Ja. Hopelijk luistert hij. Ehm, dan de volgende. Man van 87 rijdt en woning binnen. Een 87-jarige man uit zuid wie kent dat niet, is zondagavond in Assen met zijn auto een woning binnengereden. Gezellig. Hij denkt, ik kom even op de koffie met mijn auto wel netjes aan met, de eh, met de voorbumper. En ja, hij gaf net iets te veel gas en reed zo het huis binnen. Dat is natuurlijk niet het eerste verhaal. Ehm, zijn auto is eh, per ongeluk in zijn achteruit en, eh, gegaan en reed op volle snelheid in op een uh, wagen. En toen had het, de man van 87 een mooie, mooie nieuw garage. Wat leuk hiervan is, ja dit is dus ook twee of drie weken geleden in eh, Haarlem gebeurd. In Haarlem-Noord. Bij de Dekenmarkt. Ja. Het ja. mooie is dus dat hij eerst... Eh, hij schoot dus in zijn achteruitse auto, mhm. Dus hij is tegen een andere auto aangebeukt. En die auto waar hij tegenaan botste... Die is door een garage heen gegaan. Daar schrok hij zo van dat hij vol op zijn gas is gaan staan. Gas heeft gegeven en bij iemand ja. naar binnen is gereden. En tussendoor nog even te schakelen. Want hij kan niet van zijn achteruit Nee, dat klopt. Wat een kneus. Dus eh, die man is zijn rijbewijs kwijt. Oh. en ah. nou hij is met de werd door voorzorg eh, overgebracht naar de huisarts. Naar de huisarts, oké. Naar de huisarts. zeker. Weet je nou ook wat leuk hieraan is? Dat ik gewoon vind dat ze mensen boven de 80 het rijbewijs moeten afnemen. Omdat? Omdat het gewoon zo gevaarlijk is. Ja, ja. Je, moet wel, er worden ook van die testen gedaan, zeg maar. De een dus- wel en de ander niet hoor. Ja, het ligt er maar net aan hoe, wat voor staat je bent. Maar ik vind zeker dat je elk jaar wel getest moet worden. Ja, maar die mensen worden niet elk jaar getest, dat is het leuke. Ja, die, mensen die worden elke vijf jaar getest. Om de drie jaar wordt het waarschijnlijk. Dat is, dat is echt bizar. Dus kijk, als jij 82 bent nog piepjong en nu 87 bent en piep oud, ja, dan zit je wel met een probleem. Ja, klopt. Doen we nog even een nieuwtje uit Zandvoort. Het traumateam uit Amsterdam is eh, zaterdagmiddag met spoed naar Zandvoort gekomen. Ehm, want daar was een, eh, een vrouw ehm, door een wesp in de keel gestoken. Maar mijn vrouw had een uh, eh, wespenallergie, dus oh. de keel die werd heel langzaam steeds dikker. Heel lang, heel, heel naar natuurlijk. Um, zij is voor de eerste behandeling naar, naar het ziekenhuis in Haarlem gebracht. En... eh hulpverleners eh, die waren gelukkig op tijd, want eh, mijn gauw heeft overleefd. Kijk, ik ben gewoon aan doornen. Ja. Zullen we dat laatste ook nog even doen? Ja. Zal ik die doen? Ja, dit is ook geniaal. Een boze fan rijdt een scheidsrechter aan. In zijn scootmobiel. Hoe mooi is dat? Ik heb het, ik heb het gezien. Ja? Een zeer opmerkelijk tafereel vrijdagavond in de Jupiler League. Na afloop van de, eh, van de zeer aantrekkelijke wedstrijd tussen FC Os en Almere City... besloot een boze fan van de thuisclub de scheidsrechter aan te rijden met zijn scootmobiel de Edwin de Graaf liep in alle rust van het veld eh, toen een bejaarde fan in zijn scootmobiel tegen de arbiter aanreed. aanreed. <laughs> dat is wel leuk nieuws nou, van, de Graaf, van de Graaf kijkt daardoor uh, opvolgend uh, en reed de bejaarde nogmaals, want ja, de Graaf rende weg en de bejaarde is achteraan gerend. Nee, achteraan gereden. Of aangereden, sorry. En dat kan hij waarschijnlijk niet meer. <laughs> <laughs> en eh, toen eh, besloot hij maar eh, snel de catacombe in te rennen. Kijk, vond ik een goed, goed idee van hem. Nee, maar weet je wat nou leuk is? Die scheidsrechter die wou nog slaan. Maar toen dacht hij, eh, dat is slaan. Oh nee, daar hangen de camera's. ik ga maar niet slaan. Nee, maar nou, het is nog niet zeker of hij dit weekend weer... Het is, nu wel zeker, want het is hij had een hamstringblessure ja, aan Maar dit is wel zeker, hij heeft het alweer gefloten die man. Ja. Want dit is uit mijn hoofd, wat was het Gijs? Twee weken geleden. Twee weken geleden. En Ik vond het toch mooi. die man, dat is nog even extra nieuws. Die heeft eh, in alle Nederlandse stadions een uh, eh, stadionverbod gekregen. Maar, dus vraag ik me af, waarom geef je die vent een stadionverbod? Maar je kan toch veel beter een veldverbod geven? Dat hij niet met het veld op komt. Want je kan niet via scootmobiel over een railing jumpen, over de reclamebewording en dan richting de catacomben rijden. Dat, dat valt op. Klopt. Dus dat is toch veel nuttiger. Ja. Die vent die was waarschijnlijk heel boos dat uh, Almere City FC weer eens een keertje verloor of won. Oh ja, won En het, het, maar sowieso, mensen in scootmobielen moeten ze ook uh, examen <laughs> laten doen. Ik kan niet afschieten. Ik wil bijna zeggen afschieten, maar dat Volgens mij kon hij best wel rijden, want anders... Eh, nee, ja, het was, dit was niet per ongeluk. Dit was echt heel erg expres. Maar, we gaan verder. We hebben over vijf minuten ongeveer... We hebben ongeveer uh, Piet Paulusma in de uitzending. Eh, we gaan eerst eventjes luisteren naar, wat is het nieuws? Hij staat klaar. Naar de Bruno Mars met Mary You. En wat is daarmee aan de hand? Wat is er mee aan de hand? Ja, jij hebt het gemaakt. <laughs> is er wat mee, is er wat mee Ja, dat is de weekendplaat. Ja, nee, ik denk er is wat mee. Ja. Nee, dat is de weekendplaat van oh, deze week. Eh, het is ook persoonlijk bedoeld. Ja? Nee. Let me know if you wanna reload your best. Come with it. Ja, dat was Batman Rhythm van Vato Gonzalez. Daarvoor hoorde je Allstars met Lost With Your Love. En daar weer voor hoorde je Bruno Mars met Marry You. Onze, onze, onze weekendhit, hè? En als het goed is, hebben we in onze allereerste uitzending van het tweede seizoen, in de tweede jaargang, een hele leuke gast aan het telefoon. Dat is Piet Paulusma. Piet, ben jij daar? Ja, goede, middag is het nog, hè? Ja, klopt. Ja, nog 10 minuutjes. 10 minuten. Nog 10 minuten, ja. <laughs> Hoe gaat-ie? Goed hoor. Ik ben onderweg naar uh, eh, Epen voor het weer? Ja, gaan we het weer opnemen. Het is nog steeds niet echt dat je zegt mooi, hè? Nee, hè? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb vandaag heel veel zon gehad. Ik heb lekker buiten kunnen zitten. Waar? Waar, <laughs> inderdaad. Waar? Ja, echt, in Harlingen. Waar? Oh, in het noorden? Ja, we hebben de hele middag zon gehad. Dan, doen oh. wij, toch al iets heel fout in Zandvoort? Ja, precies. Drie uren lang, ja. Weet ook. Kijk, dat is wel mooi morgen wordt echt wel genieten. Morgen wordt een eh, dag met eh, heel veel zon, vooral in de middag. En eh, al mm -hmm. later in de ochtend en in de middag. En dan wordt het 25 graden, jongens. Oké. En, misschien wel 26 of 27, want als je kijkt naar het, zuiden, het uiterste zuiden van Nederland, mm kan het zelfs 28 graden worden. Oké. Maar ook wel waarschijnlijk weer onweersbuien en zo, toch? Ook weer die onweersbuien in de loop van de avond en nacht. Zware buien, de kans op windstoten, hagel. Ik heb vandaag ook een advies gegeven aan alle watersporters om uh, voor morgenavond van eh, het water af te zijn. Ja. Oh, oh, oh. En dat is het beeld. En dan komt eh, maandag, dinsdag komt de extra kan Katie aan onze kant op. Die komt bij Schotland te liggen. <laughs> het is zo erg dit, hè? En die en die brengt ons weer heel veel regen, stormachtig weer, misschien wat storm, stormbuien, onweer nou, en dan kan het eind volgende week, en ik mhm. ga er niet vanuit dat het toch eens een keer gaat gebeuren, want er komt geen nieuwe orkaan meer aan die de boel in de war kan schoppen. <laughs> ik ga er vanuit dat eh, wij dan eind volgende week uh, op overgaan op een periode met eindelijk eens een keer voor langere tijd meer zon en Kijk, droog. Alsjeblieft, ik heb echt, als ik dit weer hoorde, word ik zo depressief als ik weet niet wat. <laughs> ik word er niet depressief van, maar ik, uh, ik kom er ook weer wat anders aan. En het, worden elke keer weer uitgesteld omdat die orkanen er tussendoor komen huppelen. Ja. Maar dat uh, moet nu volgende week maar eens een keer afgelopen zijn. Vind ik ook. Want het is voor jou echt uh, eh, super mooi weer eigenlijk. Het klinkt raar, maar... Ja, had ik vandaag ook nog gesprek met iemand over. Is mhm. dit super mooi weer? Nee, ik moet je eerlijk zeggen. Elke keer als die regen en die harde wind en die stormachtige toeters en bellen weer aankondig. denk ik ook bij mezelf, ik had liever... Mooi weer mooi nazomerweer aangekondigd, want we zijn er echt aan toe. En boeren zijn er aan toe, alles, alles is er aan toe. Ja. En uh, dan, dan, de, interessante zit hem gewoon in de, in de meteorologische ontwikkelingen. Mhm. Maar eh, het is voor mij niet een... Eh, nee, ik, ik, ik, geniet er niet van. Want we hadden jou ook een tijdje geleden, ik geloof drie weken geleden aan de telefoon. Ehm, toen had je het over half september, we hebben, dan, dan kom ik met de winterverwachting ja, maar het is nog niet half september, dus ik doe het nog even niet. <laughs> maar ik hoop wel echt dat het dat echt mooi weer wordt. We hebben nog maar één of twee seizoenen over, dan moet het toch wel even één seizoen mooi weer zijn, toch? Nee, maar ik, daarom zeg ook, ik denk aan ah, de halverwege september dus zijn volgende week dat we dan de goede kant op gaan. Kijk, het is mooi. Ehm, hoe gaat het eh, met SBSS? Want het is allemaal eh, rond met uh, John de Mol en zo. Ja. Um, is voor jullie ook wel een stukje, een stukje zekerheid nu, hè? Ja, maar dat, kijk, SBS uh, eh, was zonder meer wat zekerheid. En uh, ik, ik, heb natuurlijk dat jij een contract hebt getekend begin van het mhm. jaar. En we zien het allemaal met, eh, met heel veel plezier tegemoet aan wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, ja. mooi. Um, wat is nou het extreemste wat je in de afgelopen tijd qua weer hebt meegemaakt? Ja, ja het extreme is natuurlijk, laat eerlijk zijn, het zijn, dat is... ik, ik, ik heb in Stellendam op, op, op, het, op het dam gestaan op, mm daar met, met een vliegende storm. Mhm. Dat was heel extreem. Want toen was het in, in, in, in het oosten en noorden van Nederland gewoon stil, windstil. Ja. En het hele westen, zuidwesten staat die storm, dat was uh, in juli. En ik heb natuurlijk de afgelopen tijden ook eh, de extremiteiten qua buien meegemaakt. En die zware onweersbuien over mhm. Limburg en Brabant is natuurlijk ook heel extreem geweest. En die buien met meer dan 6000 tot en ja jongens we hebben toch al heel veel extremen en dat is... Eh, nou, en vorige week natuurlijk, afgelopen week, die storm met die... Eh, dankzij de resten van eh, Irene. Nee, het, er, valt genoeg te vertellen over deze zomer. Ja, dat klopt. Wat, wat, wat, normaal in een zomer heb je misschien één wolkbreuk, maar ik heb er gisteren, of eergisteren had ik er twee of drie in één avond op de fiets. Oh, de zomer, zomer klaar. Dat is met dit weertype is dat eh, helemaal geen, eh, geen probleem. Dat komt de ene bui volgt de andere uit op en het is de eh, ene hoos en wolkbreuk dan de andere, ja. Ja, mag ik nog een laatste vraag stellen? Ja. Hoe gaat het met jouzelf? Met mezelf gaat prima. Ja, dat is mooi. Ik ben, ik ben sinds een poosje flink aan het sporten, want ik vond dat er toch wel weer wat meer bewegingen mocht komen. Voorheen voetbal ik altijd, maar dat is nu... Ik des best ben natuurlijk, gaat het niet lukken s'avonds. Nee. Ehm, het gaat prima met mij. Kijk, dat is mooi. Mooi om te horen. Mogen je hartelijk dank voor het interview. En eh, jullie uh, heel veel succes met het programma. Dank Ja, dankjewel. Morgen een mooie weer en morgenavond kun je gaan barbecueën. Kijk, is <laughs> mooi. nou, doei. Doei. Dan gaan wij luisteren naar James Morrison met I Want Let You Go. black Take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs.